ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ja, na heel lang wachten kwam vanmiddag ineens het verlossende woord. D66 is de grootste geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. De officiële uitslag is er nog niet, maar persbureau ANB heeft uitgerekend... dat D66 niet meer ingehaald kan worden door de PVV. En dus kan bij partijleider Jitte de vlag uit. Daar ben ik heel erg trots op. En tegelijkertijd voel ik ook een grote verantwoordelijkheid... dat we deze week eh, snel gaan starten met een verkenning... Eh, om tot een stabiel en ambitieus kabinet te komen. Daarvoor kijkt hij onder meer naar de VVD... en waarschijnlijk ook naar GroenLinks-PVDA. VVD-minister Brekelmans zegt dat zijn partij best met D66 wil samenwerken... maar niet met GroenLinks-PVDA. We zijn tijdens de campagne heel duidelijk geweest... dat wij een centrumrecht kabinet willen. Heel vaak laten partijen dat wat meer hè, in het schemengebied... maar wij zijn daar heel helder over geweest. En dat standpunt dat hebben wij nog steeds... Dat is heel duidelijk. Nou is er voor die centrumrechtse uh, coalitie geen meerderheid zoals jullie die hebben opgetekend? Nee, dus dan, eh, er zijn verschillende varianten denkbaar, maar daar ga ik nu niet verder over speculeren. Intussen speculeert PVV-leider Wilders er wel op los. Hij deelt ondertussen berichten op X waarin gesuggereerd wordt dat er met de uitslag gesjoemeld is. Maar hij levert daar geen enkel bewijs voor. Het is ook niet duidelijk waar die berichten vandaan komen. Er zit ook een verhaal uit Zaanstad tussen. Die gemeente heeft al gereageerd en zegt dat het totale onzin is. In de reacties op X zeggen veel tot het niveau van Trump. Er zijn twee mensen opgepakt voor de dood van een man in Boksmeer. Hij werd twee weken geleden gevonden in een auto in die Brabantse plaats. De verdachten die nu zijn opgepakt zijn een man uit Boksmeer en zijn dochter. De politie denkt dat zij iets te maken hebben met het verplaatsen en het verbergen van het lichaam. Er waren eerder ook al vier Nederlanders opgepakt in een drugslab in België. En snoep of ik schiet. Het is 31 eh, oktober en dat betekent natuurlijk Halloween. Dat kun je vieren door langs de deuren te gaan, spookhuizen te bezoeken of naar een pretpark te gaan. Maar griezelen kan ook in een carwash in Hoofddorp. Daar wordt je auto omsingeld door horrorclowns en allerlei enge types met kettingzagen. Dat doen ze best overtuigend. <laughs> ik heb hier dan drie huilende kinderen in de auto. Ik pies in mijn broek. Geweldig, heerlijk dit. Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Gaan we naar het weer toe. Vanavond kan er in het westen van het land lichte regen vallen. Morgen trekken er flinke buien over met ook kans op onweer. De temperatuur dan tussen de 14 en 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A27 van Utrecht naar Almere.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 De gemeente Zaanstad noemt dat pertinente onzin. Het ledenparlement van de FNV heeft een plan voor de oplossing van de interne chaos weggestemd. De ingewikkelde organisatie binnen de bond leidt tot steeds grotere conflicten. Maar wat er nu moet gebeuren is onduidelijk. Bijna 150 Turkse voetbalscheidsrechters zijn voorlopig geschorst vanwege een onderzoek naar illegaal gokken. Zeven van de arbiters zijn actief op het hoogste niveau. Het weer, vanavond kans op lichte regen. Vannacht droog met minima rond 10 graden. Morgen wisselvallig, maar smiddags wel droger bij een graad of 15.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 In the place, boom the bass. I came to dance, not to chase, even if I like to no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta break on that breaking, breaking.